Toen het spel weer verder ging, gooiden supporters plastic bekers op het veld. Hierop floot de scheidsrechter de wedstrijd helemaal af. Dat is volgens de nieuwe regels van de KNVB. De voetbalbond scherpte die vorige week aan nadat Ajaxiet Davy Klaassen... tijdens de bekerwedstrijd tegen Feyenoord een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. De gasexplosie die een deel van een flatgebouw in Beeldhoven vorig jaar wegvaagde... is veroorzaakt door een monteur die per ongeluk in een gasleiding heeft gezaagd. Dat meldt het AD op basis van informatie van de veiligheidsregio Utrecht. Er waren uiteindelijk twee explosies. Dus we zagen alleen rook boven de flat. En die tweede knal eigenlijk ook. Toen hoorden we dan dat er een steekvlam geweest was. Eigenlijk bleef het daarbij. Tot de hulpdiensten allemaal kwamen. Toen wisten we dus echt dat er iets aan de hand was. Daarbij raakten zeven hulpverleners gewond en zeker 27 gezinnen raakten hun huis kwijt. In Finland zijn ze begonnen met het bouwen van een kilometerslang hek bij de Russische grens. Volgens de regering moet het voorkomen dat er migranten uit Rusland binnenkomen. Vorig jaar zouden er 30 mensen zijn opgepakt die illegaal de grens over wilden steken. Het drie meter hoge hek met prikkeldaad en camera's moet over drie jaar klaar zijn. En een bijzonder experiment in Amerika. Daar worden dode vogels verbouwd tot drones. Goed nieuws voor dierenliefhebbers, want de dieren worden daar niet voor gedood... maar komen uit verzamelingen met opgezette dieren. Op deze manier willen Amerikaanse onderzoekers nog meer leren over het vlieggedrag van de beestjes. We willen calculate what has been the weight of the bird, what it was alive, what has been its flapping frequency, what flapping angle they have flapped and just create something similar. De neppe vogels moeten na 20 minuten wel weer een landing maken omdat totdat de accu dan weer leeg is. Krijg je nog het weer? Vannacht op de meeste plekken droog. De temperatuur daalt tot iets boven het vriespunt. Morgen in het westen zon, in het oosten bewolking en regen.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 Ik ken het team, dit is een miljoenenbedrijf. Baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend? Wie brengt die shit overseas, Champions League. Wie doet die shit als Akeem? Yeah, better ain't leg like me. Yeah, shawty zoek een leg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de meisje terwijl die lampen gesperd wordt. Ik de stempels in mijn passport. Toch hangt mij op zonder passport.